moet met het NWS-journaal. Zuid-Afrika wil zich terugtrekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Het land heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de VN, schrijven Zuid-Afrikaanse media. Het strafhof zou Afrikaanse landen niet goed behandelen. Sinds de oprichting van het hof in 2002 zijn er alleen nog maar Afrikanen gedaagd. Er heeft zich nog nooit eerder een land teruggetrokken uit het internationaal strafhof. Wel kondigde Burundi eerder deze maand ook aan eruit te willen stappen... vanwege ruzie over de mensenrechten situatie in het land. Premier Rutte wil het onderzoek naar de MH17-ramp zoveel mogelijk gescheiden houden van het Oekraïne-referendum. De Oekraïense president Poroshenko zei eerder het gevaarlijk te vinden als Nederland het Europese associatieverdrag met Oekraïne zou wegstemmen, terwijl beide landen goed samenwerken bij het MH17-onderzoek. Rutte zei dat hij de koppeling die Poroshenko daar legt negeert. De Walen blijven zich verzetten tegen het CETA-handelsverdrag tussen Europa en Canada. De Waalse regering verwerpt ook de laatste voorgestelde aanpassingen. Als Wallonië tegen blijft, kan het verdrag met Canada niet doorgaan. Vanochtend onderhandelen de Walen opnieuw met een Canadese delegatie. Ook op de EU-top in Brussel wordt er gesproken over manieren waarop de Walen kunnen worden overgehaald. Wallonië is bang voor concurrentie uit Canada. Zo zouden Waalse boeren minder voor hun producten krijgen als het verdrag doorgaat. Op de Merwedebrug bij Gorkum blijft in de richting van Breda toch nog één rijstrook dicht vanochtend. Er zouden weer twee rijstroken beschikbaar komen op de brug, op de A27, maar Rijkswaterstaat heeft nog een paar dagen nodig om de berm te verstevigen. Richting Utrecht zijn wel weer beide rijstroken beschikbaar. Zwaar verkeer mag de Merwedebrug voorlopig nog helemaal niet over. Het weer vannacht het op. De temperatuur daalt tot een graad of 2. Met kans op vorst aan de grond. Ook kan er hardnekkige mist ontstaan.